uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW heeft als eerste de zorgpremie voor volgend jaar bekendgemaakt. De premie stijgt met 4,50 euro per maand. Dat is minder dan verwacht. In de miljoenennota werd gerekend met een stijging van zo'n 10 euro per maand. Dat de premie lager is dan het kabinet op Prinsjesdag verwachtte... komt volgens DSW doordat het ministerie de zorgkosten te hoog inschat. Piloten van de Ierse prijsvechter Ryanair die in Nederland gestationeerd zijn... leggen vrijdag het werk neer. Ze sluiten zich aan bij een tweede grote stakingsdag door piloten in diverse Europese landen. De piloten willen zo de druk op Ryanair opvoeren bij de onderhandelingen over een nieuwe CAO. De Nederlandse luchthavens hebben in het tweede kwartaal 4% meer reizigers verwerkt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Schiphol groeide het minst, onder meer doordat het aantal vluchten daar iets daalde. De hoogste groei werd genoteerd op Maastricht-Agen Airport... dankzij extra bestemmingen van luchtvaartmaatschappij Corendon. Nederland roept alle landen op om de sancties tegen zes Libische mensenhandelaren echt uit te voeren. In juni zette de VN zes Libiërs op een sanctielijst... waardoor de miljoenen die ze verdienden konden worden bevroren. Nederland is dit jaar lid van de VN-veiligheidsraad... en hield gisteren met andere landen een conferentie in New York... over mensensmokkel vanuit Afrika naar Europa. Minister Blok streeft ernaar om nog meer mensenhandelaren te, te treffen. PvdA Hans Oosters is voorgedragen als de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Provinciale staten volgen daarmee het advies van een vertrouwenscommissie. De 56-jarige Oosters is sinds 2005 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard in Rotterdam.